Mark Visser met het NOS Journaal. In Japan is de beurs met een stevig verlies geopend. De Nikkei-index staat door de Griekse crisis 2% in de min. Later vandaag openen ook de beurzen in Europa. Waarschijnlijk krijgen vooral de zuidelijke eurolanden last van stijgende rentes op hun staatsobligaties. De beurs in Athene is vandaag dicht, net als de Griekse banken. Die blijven tot en met volgende week maandag gesloten. De geldautomaten werken later vanmiddag weer, maar er is een limiet. Mensen kunnen niet meer dan 60 euro per dag opnemen. Voor toeristen met buitenlandse bankpassen en creditcards geldt deze maatregel niet. De Griekse regering wil volgende week zondag een referendum houden over het door de schuldeisers voorgestelde pakket maatregelen. En tot die tijd blijven de banken dus dicht. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin vorige maand ontsnapte uit de gevangenis is neergeschoten bij de grens met Canada. Is gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. De 34-jarige David Sweet ontsnapte drie weken geleden uit de zwaar bewaakte Clinton-gevangenis in de staat New York, samen met een andere veroordeelde moordenaar. Die werd vrijdag al opgespoord en doodgeschoten. Honderden deelnemers van de Crazy Color Run in Leeuwarden klagen dat ze de verf die is gebruikt niet uit hun haar en kleren krijgen. Aan het evenement deden gisteren 1800 mensen mee. Facebook en Twitter staan foto's van deelnemers met allerlei kleuren haar. Hoe vaak ze hun haar ook wassen, de verf gaat er niet uit. De organisator van het evenement is geschrokken en zegt dat de verfleverancier de garantie had gegeven dat de verf zou worden verwijderd. De leverancier is officieel aansprakelijk gesteld...